te Hark met het NOS Journaal. Het akkoordpakket aan maatregelen vindt premier Rutte. Volgens hem is met het akkoord de toekomst van de euro veiliggesteld. Gisteravond stelden Europese regeringsleiders 109 miljard euro beschikbaar. Een deel van dat geld komt van banken en andere financiële instellingen en kan oplopen tot 50 miljard. De Belgische formateur Di Rupo gaat verder met zijn pogingen een nieuwe regering te vormen. Koning Albert heeft hem vannacht gevraagd verder te werken en Di Rupo heeft die opdracht aanvaard. Gisteravond heeft de formateur urenlang overlegd met de leiders van acht politieke partijen. Groot afwezige is de grootste partij van België, de Vlaams-nationalistische NVA. Die heeft de voorstellen van Di Rupo eerder naar de prullenmand verwezen. Op Schiphol is het de drukste dag van het jaar. De luchthaven krijgt vandaag 171.000 passagiers te verwerken. Vanochtend vroeg was de eerste piek van reizigers die met charters vertrokken. Er worden extra parkeerwachters ingezet en er zijn muzikanten die de wachtende passagiers vermaken. Schiphol adviseert mensen om op tijd aanwezig te zijn en om van tevoren in te checken via internet. De Britse schilder Lucian Freud is overleden. Hij schilderde vooral realistische naaktportretten. Een van die portretten bracht bij een veiling drie jaar geleden ruim 33 miljoen dollar op. Het hoogste bedrag dat ooit is betaald voor werk van een nog levende schilder. Lucian Freud overleed na een kort ziekbed. Hij was 88. In de Amerikaanse staat Georgia is de executie van een man gefilmd. Een andere ter dood veroordeelde wilde dat, zodat kan worden bewezen dat de gebruikte dodelijke injectie niet direct effect heeft. Sinds kort wordt in Georgia een nieuw gif gebruikt en vorige maand zou een man stuiptrekkingen hebben gehad nadat hij de injectie had gekregen. De hittegolf in de Verenigde Staten heeft tot nu toe aan zeker 22 mensen het leven gekost. Op sommige plaatsen is het 40 graden. De hitte, die gepaard gaat met een hoge luchtvochtigheid, houdt volgens weerkundigen voorlopig nog aan. Weer vanochtend overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten nog wat regen. Vanmiddag enkele buien, maar ook wat zon.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 Zij wordt begeleid door Thijs Guppen op de piano, Sven Suster op de bas en Philip Lem op de drums. Uh, luistert u naar Susanne Alt in Things to Do. Eh, dit was de jonge saxofoniste eh, Suzanne Alt met uh, Now Forever.